Clemens Peters met het NOS Journaal. De BBB en andere oppositiepartijen reageren uitermate kritisch... op de kabinetsaanpak rond de stikstofcrisis. BBB-leider Van der Plas vindt dat premier Rutte met helderheid moet komen. Ze pleit voor een noodwet om de beurende stikstofwet te vervangen. De partij van Van der Plas speelt een belangrijke rol in het stikstofdossier... sinds de winst van de BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen. Het kabinet heeft gekozen voor een pauze... tot in de provincies nieuwe besturen zijn gevormd. In Little Rock in de Amerikaanse stad Arkansas heeft een tornado tot veel schade geleid. Volgens de lokale reddingsdienst zijn zeker 600 mensen gewond geraakt door het natuurgeweld. De burgemeester van de stad heeft om hulp van de Nationale Garde gevraagd aan de gouverneur van Arkansas. De enorme windhoos blies daken van huizen af en liet de muren van gebouwen omvallen. Voor het eerst is er een veroordeling in de zaak van het dodelijke schietincident op de set van de Western Rust in oktober 2021. David Halls, eerste assistent-regisseur van de film, is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Hij beheerde het vuurwapen waarmee acteur Alec Baldwin cameravrouw Halina Hutchins doodschoot. Tegen Baldwin loopt ook nog een rechtszaak. Dat proces gaat in mei verder. De omstreden influencer Andrew Tate mag zijn cel in Roemenië verlaten... en wordt onder huisarrest geplaatst. Dat heeft de Roemeense rechter bepaald. Tate en zijn broer werden verdacht, voor de verdacht van mensenhandel en verkrachting. Twee Roemeense vrouwen werden al eerder onder huisarrest geplaatst. Het weer, het is bewolkt met enige tijd regen. Morgen begint regenachtig.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 En ik dank er voor wat lukt, En mezelf voor het gekloot. En ik dank er voor het eten, dank u voor de pijn. Ook al is het niet tevreden, is dat glas te klein. Dank er voor mijn toekomst, roebel en bevlekt. Dank voor een systeem dat aan alle kanten lekt. Ik dank u wel, ik dank u echt. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was zou het laten zien dat ik trots was Zo kees dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen Maar verlichting blijkt altijd van korte duur Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen Ik sta al jaren met mijn rug tegen de muur ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Je kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik zou het laten zien dat ik trots was Toen je dat je niet bij de les was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik God was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen je dat je niet bij de les was Ik zou het laten weten als ik echt was Echt was Als ik God was Zou ik frikken tot je los was Op zijn minst wat dichterbij zijn Met een poging tot al blij zijn Als ik God was Dan zat ik aan en dan deden we dit samen Waarom doen we dit niet samen, niet samen Zou ik laten weten als ik dan zo Zou ik laten weten als ik echt was, echt was ZFM ZFM got me high, love's got me high, love's got me high, love's got me high, love's got me high, love's got me high.